Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De ontbrekende stukken over de mislukte verkenning gaan morgen naar de Kamer. Mits de fractieleiders ze goedkeuren. Dat schrijven de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark aan de Kamer. Het gaat onder meer om foto's die gemaakt zijn van handgeschreven aantekeningen. Alle fractievoorzitters krijgen eerst de mogelijkheid ze in te zien. Een ruime Kamermeerderheid had er eerder vandaag al op aangedrongen... dat alle stukken over de mislukte verkenning openbaar zouden moeten worden. Morgen wordt er verder gedebatteerd over de uitgelekte aantekeningen. Aan de jarenlange stijging van het aantal daklozen lijkt een einde gekomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 36.000 mensen waren zonder een vaste woon- of verblijfplaats. Zo'n 3.000 minder dan in 2018. Vooral het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 27 is gedaald. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. De cijfers van het CBS over dak- en thuislozen zijn van net voor het uitbreken van de coronacrisis. Wat het effect is van de pandemie op het aantal daklozen in Nederland moet nog worden onderzocht. Het containerschip Evergiven dat dagenlang het Egyptische Suezkanaal blokkeerde... heeft geen schade aan de romp, meldt het onderzoeksteam. Het vrachtschip wordt op dit moment grondig onderzocht om te kijken of het de reis naar Rotterdam kan voortzetten. Ook worden de bemanning en de kapitein verhoord. Om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het 400 meter lange schip diagonaal in het kanaal kwam te liggen. Verwacht wordt dat het onderzoek binnen vier dagen is afgerond. In Rusland is een coronavaccin voor dieren goedgekeurd. Het middel wordt vanaf komende maand op grote schaal geproduceerd. Het is getest op onder andere nertsen, honden en katten. Vooral nertsen zijn vatbaar voor corona. In Nederland werden duizenden nertsen geruimd na uitbraken. Het weer. Vannacht zakt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Morgen koeler dan vandaag.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I we intertwined our life forces and now we're unified We're like grains of sand, better to be holding it.